11 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Ambulancemedewerkers maken zich zorgen over het gesleep van patiënten... doordat spoedeisende hulpafdelingen geregeld vol zitten. Elke dag worden er ambulances geweigerd bij het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Die moeten dan naar een ander ziekenhuis rijden, soms in een andere stad. Ziekenhuizen en ambulancemeldkamers in Noord-Holland en Flevoland... slaan daarom alarm in een brief aan minister Schippers, schrijft NRC... Ze maken zich vooral zorgen over de toename van het aantal oudere patiënten op de spoedeisende hulp. Huisartsen sturen zieke ouderen steeds vaker naar het ziekenhuis... omdat ze thuis niet meer geholpen kunnen worden, staat in de brief. In Istanbul begint vandaag de grootste top over hulpverlening die ooit is gehouden. Met oorlogen in het Midden-Oosten, natuurrampen in Afrika en de vluchtelingenstromen naar Europa... kunnen de hulporganisaties de vraag niet meer aan. De VN schat dat meer dan 130 miljoen mensen hulp nodig hebben. Hulporganisaties moeten daardoor steeds vaker keuzes maken. Aan de top in Istanbul doen zo'n 6000 mensen uit 150 landen mee. Ze moeten een begin maken aan een grondige hervorming van het internationale hulpsysteem. Bij twee zelfmoordaanslagen in Jemen zijn zeker 45 mensen omgekomen. De eerste aanslag was in een wachtrij buiten een kantoor... waar mensen zich konden inschrijven voor het leger. Ook de andere aanslag was gericht tegen het leger. Een zelfmoordterrorist liet een bom afgaan in een groep nieuwe recruten. Griekenland heeft de politie opdracht gegeven het vluchtelingenkamp Idomeni te ontruimen, melden Griekse media. Wanneer de ontruiming plaatsvindt is niet duidelijk, maar het zou morgen moeten beginnen. In het kamp aan de Grieks-Macedonische grens zitten bijna 10.000 vluchtelingen. De regering wil die mensen opvangen in andere kampen met betere voorzieningen. Het weer bewolkt en op veel plekken regen. Tegen de avond wordt het vanuit het westen langzaam droger. De wind is matig tot krachtig uit het noordwesten en het wordt 12 tot 15 graden. Ook morgen blijft het fris, dan is het bewolkt met een enkele bui.